De 75-jarige van Luin gaat met emeritaat van den Hende is 47 en werd in 2006 hulpbisschop in Breda. Een jaar later werd hij officieel bisschop. Van den Hende komt uit Groningen en werd er in 91 tot priester gewijd. De politie heeft drie mannen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de duinbranden in Schorel en Bergen. Een van hen is een man van 44 uit Alkmaar die al is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Zijn hechtenis is met 14 dagen verlengd. Verder zijn twee mannen van 18 en 20 uit Schagen aangehouden. Eerder pakte de politie al vier mannen op, maar die hadden niets met de duinbranden te maken. Een basisschoolleraar uit Jouden wordt verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. De 32-jarige man maakte foto's van doezende jongens tijdens zijn werk als leraar in Herenveen. Als voetbaltrainer maakte hij ook foto's. Nadat een van de ouders van de gefotografeerde jongens de politie had ingelicht, werden zijn telefoon en computer in beslag genomen. De vierde etappe van de Ronde van Italië telt niet mee voor het klassement. Giro-directeur Jan zegt dat de rit naar Livorno wordt geneutraliseerd... als eerbetoon aan de gisteren omgekomen renner Wouter Weiland. Elke ploeg zal tijdens de etappe 10 kilometer op kop rijden. De Britse prins William en zijn vrouw Catherine zijn begonnen aan een huwelijksreis. Het Britse Koninklijk Huis heeft dat bekendgemaakt. Waar ze heen zijn is niet duidelijk. Er is alleen meegedeeld dat het buiten Groot-Brittannië is. Over de huwelijksreis is veel gespeculeerd. Als mogelijke bestemmingen zijn onder meer de Seychellen en Kenia genoemd. Het weer. Over de oostelijke helft trekken buien met kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Morgen is het vrij zonnig en overal droog. Het wordt dan wel iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS. Dit moment gis een file. Het zijn wel aangekondigd dat op de snelheid van de controles AWB 1 A. Er staan op Amersfoort Apeldoorn dit moment gaan geen files. De knopen Ze zijn wel een hoeveel aangekomen. Aken en Beekberg op de snelwegen. Ijscontrole. En op alles op de A5 1 A hoofddormers voor Haarlem. Wordt Apeldoorn tussen de knopen tussen de knopen de hoek. En Hoevelaken en Raast en Beekbergendorp. Top. En op de A tot zover 5 de verkeersinformatie dorp Haarlem tussen de knopen de hoek en Raasdorp.